Siervuurwerk mag nog wel, op de rest moet je ingrijpen... zei VVD-fractieleider Dijkhoff na overleg met zijn fractie. CDA en VVD waren tot nu toe tegen een knalverbod... onder meer omdat dat niet te handhaven zou zijn... Maar na de laatste jaarwisseling met 1300 vuurwerkslachtoffers zijn ze er anders over na gaan denken. De gemeente Capelle moet weer op zoek gaan naar een tijdelijke burgemeester. De Zeeuwse gemeente op Zuid-Beveland zit al meer dan twee jaar zonder vaste burgemeester. De huidige tijdelijke burgemeester vertrekt in maart. Twee keer was er voor de post in Capelle een sollicitatieronde... maar bijna 40 brieven kwam geen geschikte burgemeesterskandidaat naar voren. Volgens de Vertrouwenscommissie voldeed niemand aan het door de gemeenteraad opgestelde profiel. Daarom is nu in overleg met de commissaris van de Koning besloten dat er weer een waarnemer moet komen. Zware sneeuwval en lawines hebben in de Noord-Pakistaanse regio Kashmir aan nog eens 55 mensen het leven gekost. Aan de andere kant van de grens, in Afghanistan, kwamen 15 mensen om. Het dodental staat nu op 126. De Pakistanse autoriteiten in Kashmir hebben voor het getroffen gebied een noodtoestand uitgeroepen. Doordat veel wegen zijn bedolven onder een dikke laag sneeuw... zijn veel dorpen niet bereikbaar. Het leger evacueert mensen met helikopters. De explosieve opruimingsdienst heeft in de binnenstad van Zwolle... een verdacht voorwerp meegenomen dat aan de deur van een café hing. Of het ook echt een explosief was, zoals een handgranaat, moet nog blijken. Het voorwerp werd vanochtend ontdekt. Eind 2018 hing aan de deur van hetzelfde café een handgranaat. Begin vorig jaar ontplofte in Zwolle twee granaten... in de straat waar de eigenaar van het café woont.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 And two moms to replace us. Like it was easy, made me think I deserved it. And I think of healing. Yeah. The summer nights are coming now. You can see it through my eyes. The summertime is coming, the love is coming.